met het NOS-journaal. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney maakt van hemzelf volkomen fout genoemd. Romney had op een besloten fondsenwervingsbijeenkomst gezegd dat 47% van de Amerikanen afhankelijk van de overheid is en toch wel op Obama gaat stemmen. In een interview op Fox TV zei Romney dat hij veel toespraken moet houden en dat niet alles wat hij zegt er altijd even goed uit kan komen. Maar ik geloof wel dat ik duidelijk laat zien dat ik om 100% van de Amerikanen geef, zei hij. Koning Abdullah van Jordanië heeft het parlement ontbonden om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. maatregel wordt gezien als een poging om tegemoet te komen aan de roep om hervormingen. De moslimbroederschap houdt vandaag een vreedzame demonstratie in de hoofdstad Amman. De organisatie wil dat de macht van de koning wordt beperkt en dat het parlement meer macht krijgt, bijvoorbeeld door de nieuwe premier te benoemen. Abdullah heeft toegezegd dat het parlement die bevoegdheid krijgt. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn niet open over de extra kosten die in rekening worden gebracht aan bewoners. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder een deel van de ruim 2000 instellingen in Nederland. Bejaardenhuizen mogen extra geld vragen voor bijvoorbeeld het doen van de was of het maken van een wandeling met een begeleider. instellingen geven daar lang niet altijd informatie over, terwijl dat wel verplicht is. En ook zitten er grote verschillen in de tarieven. Zo liepen de kosten voor het merken van kleding bij de onderzochte instellingen uiteen van 20 tot 145 euro. En de onderhandelingen tussen VVD en de Partij van de Arbeid over een nieuwe regering verlopen soepel, zegt informateur Kamp. Ze hebben volgens hem nog niet één keer vastgezeten. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De onderhandelaars van VVD en PVDA praten nu bijna twee weken met elkaar. Het weer in het hele land wolkt, vooral in het zuidoosten regen, veel wind en het wordt 14 graden tot 17 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later droog en ook wat zon. Het wordt maximaal morgen 15 graden. Dit was het NOS.